Katrien Straatman met het NOS Journaal. Staatssecretaris Steven verwacht dat het aantal asielzoekers volgend jaar opnieuw voorstijgt. Met het oog op morgen wees hij op de noodzaak om nieuwe opvangplaatsen te creëren... omdat daar volgens hem nu al een schreeuwend tekort aan is. Teven zei dat er een groei wordt verwacht van 29.000 naar 33.000 tot 40.000 volgend jaar. Dat komt vooral door het toenemend aantal Syriërs. En de Verenigde Staten trekken extra geld uit voor humanitaire hulp aan Syriërs. Er is 135 miljoen dollar beschikbaar voor slachtoffers in Syrië zelf en vluchtelingen in met name buurland Turkije. Daar worden zo'n 1,6 miljoen Syriërs opgevangen. In Tunesië zijn vanochtend om 8 uur de stembussen opengegaan... voor de eerste presidentsverkiezingen sinds het begin van de Arabische lente. In Tunesië ontstonden eind 2010 massale volksopstanden... waarna dictator Ben Ali het veld ruimde. Grote favoriet voor de verkiezingen van vandaag... is de 87-jarige seculiere exceptie en neemt het onder andere op tegen de huidige islamitische overgangspresident Marzouki. Verwacht wordt dat geen van beiden een absolute meerderheid zal halen... en er een tweede ronde nodig is. Twee Amerikaanse militairen eisen een schadevergoeding van de Nederlandse staat, zegt een van hun advocaten in de Telegraaf. De twee zijn vervolgd voor de verkrachting van een vrouw uit Haarlem, maar werden uiteindelijk vrijgesproken. Ze eisen geld omdat ze maanden onterecht hebben vastgezeten en zijn gedegradeerd in het leger. Albanië heeft een enorme bunker uit het communistische tijdperk geopend voor het publiek. De bunker is 100 meter diep en werd gebouwd in 1978 als verdediging tegen atoombommen uit de Sovjet-Unie of de Verenigde Staten. Het bouwwerk, niet ver van de hoofdstad Tirana, is een van de 700.000 bunkers die de toenmalige dictator Hoxha liet bouwen. De regering wil het gebouw inzetten als toeristische attractie. Er is een museum gevestigd met foto's en voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog en het communistische tijdperk. Het weer. Vanochtend is het droog en vrij zonnig, maar in de loop van de middag raakt het vanuit het westen bewolkt en later gaat het regenen.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 Dat is een staat waar nog veel pure country vandaan komt. Misschien wat oudbollig in de oren van de moderne liefhebber... maar voor mij betekent dit meestal een verademing tussen het hedendaagse countrygeweld. Chris 5 brengt ons in de juiste stemming met Boogie Back to Texas. En op weg naar de volgende halte Durango van Darren Nicholson. Met als eindstation Yo Soy Un Vaquero. Welkom en veel luisterplezier. Texas state beats to the mile. Rolling out to New York, Philadelphia, PA, Pittsburgh, Wheeling, West Virginia on the way. Roaming through Ohio, gonna make it to Kentucky, gonna make it by the morning if I'm fast and if I'm lucky. Hold on tight, I'm homeward bound. Gonna boogie back to Austin, back to my hometown. Boogie back to Texas, boogie back to Texas, boogie back to Texas, boogie back to Texas. Boogie back Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. I'm gonna boogie back to Texas. eight beats to the mile. back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas.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 She's waiting on the sun to shine on through. You wouldn't know the tears from the rain unless you walked in her boots. Standing in the rain in Durango, right side of wrong, wrong side of gone. Standing in the rain. Just a waiting on some cowboy to lasso her heart and take it home. bunch of young field hippies. She went noodle dancing in a tie-dye dress. Then a Rocky Mountain rain came, and they all got soaking wet. Somehow she wound up with a backstage pass, hanging with the pickers in the band. Till her heart got broke by a banjo man. Now she's had all the bluegrass she can stand. right side of wrong, wrong side of gone. Standing in the rain in Durango, she's just waiting on some cowboy to lasso her heart and take it home. destination. She was just looking for a ride. She had all of her belongings in a cardboard suitcase sitting by her side. He pulled up in a Mustang. She got in and they just rolled away. They headed west into the sunset, mascara running down her face. Standing in the rain in Durango. She's just a waiting on some cowboy to lasso her heart and take it home. Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex. I'm sit down beside you. I've been riding across the land. cattle all day long through mountains and desert sand. It feels good to talk when you're lonesome, to have someone to share your except my horse and my shotgun, there is nothing that I can't call mine. Yo soy un vaquero, me voy caminando en la sierra, a caballo cantando. Sandoval. sound of strumming guitars. There'll be tequila and hand lips and laughters again beneath millions of blinking stars. Yo soy un vaquero, me voy caminando en la sierra. A caballo cantando estoy, pensando a mi chorita. sierra, a caballo cantando estoy, pensando a In dit uur ook aandacht voor het album en de act van de maand, de coversong en de rubriek Sterren van Toen, waarin ik stilsta bij een stukje country geschiedschrijving. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Lana Wolf treedt ook op als samensteller en presentator van het radioprogramma Het Uur van de Wolf, dat iedere zaterdagochtend wordt uitgezonden en waarin zij country, west coast, 60s en 70s muziek draait. Lana Wolf begon haar carrière als achtergrondzangeres bij onder andere Gerard Cox Anita Meijer, Linda Roos en Jessica en Chris Segers. Ook werkte ze voor Frans Bauer. Onlangs liet ze haar eigen droommens in vervulling gaan met de opname van het album Nashville. Ik ben er blij mee en ongetwijfeld vind ik medestanders. is een van de weinige acts waarbij de invloeden van country onmiskenbaar aanwezig zijn. In de lente van dit jaar werd het album The Other Man opgenomen, met erop True Romance. Begin volgend jaar komt de formatie met een nieuw studioalbum. Crossroads, Kees de Haan. Damien Howard, afkomstig uit Australië, tekent voor de cover van deze week. Neil Young's original Comes the Time kennen we allemaal. Nu dus de coveruitvoering van Damien. time. There comes a time. what we gave. van Carleen Carter's Carter Girl maakt de dochter van June Carter en Carl Smith haar debuut op het folk- en roots-label Rounder Records. Liedjes gaan over drie generaties muziek van de family Carter.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 What kind of a Crossroads met de act van de maand. Dat was Carleen Carter met Poor Old Heartsick Me. Trouble is geschreven door Jerry Chestnut en opgenomen door Elvis Presley in 1975. Travis Tritt gebruikte de titel van deze song als titel voor zijn derde album Trouble. Het is de derde single van dit in 1992 uitgebrachte album... en uiteindelijk blijft hij met Trouble steken op een dertiende positie in de charts. De opvolger van Trouble werd Looking Out for Number One... De song werd medegeschreven door Travis Tritt.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 But I'm getting tired and feeling real discouraged from being pressured underneath your thumb. So here's a message you can give your mama starting now. 1970 bracht de Jamaicaanse reggae-groep The Melodians de single Rivers of Babylon uit. De versie werd echter geen hit. Nadat de Duitse discogroep Bonnie M in 1978 het nummer coverde... kwam de versie van de Melodians binnen in de Nederlandse single Top 100 voor een week. Nu de bluegrass-uitvoering van deze song door Sugar Creek Bluegrass. By the rivers of Babylon, where we went down, and there we went. when we remembered Zion. For the wicked carried us away, captivity required from us a song. How can we sing King Alpha's song in a strange land? So let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight. Ooh. by the rivers of Babylon, where we went down, and there we wept when we remembered Zion. For the wicked carried us away captivity, required from us a song. How can we sing King Alpha's song in a strain? the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight. God. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Vandaag neem ik je mee naar feiten in de geschiedenis van de countrymuziek. Barbara Fairchild is geboren op 12 november 1950. Na de release van haar eerste song op 15-jarige leeftijd scoort ze met de release van Teddy Bear Song. En daarmee begint voor haar een periode van drie hits. Nadien hebben we weinig of niets meer van haar gehoord. Zij nam ook Mississippi van onze eigen Werner Teunissen op. Zoals je weet werd dat een grote hit voor Pussycat. Nu dus Barbara Fairchild met haar versie. Jimmy Wakely trio, Michael Martin Murphy en High Noon songwriter Dimitri Tiomkin werden toegevoegd aan de Western Music Association Hall of Fame 13 november 2004. Michael Martin Murphy met Never Giving Up on Love. Well, come to me and say. 17 november 1938 is Gordon Lightfoot's geboortedag. Deze Canadese pop singer-songwriter scoort hits met zijn miljoenen verkopende single Sundown uit 1974. En hij schrijft voor Marty Robbins Ribbon of Darkness.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 dankzij een constante input van Amerikaanse tv-programma's... en veel populaire muziek. Toen hij een kind was wilde hij aap zijn. Toen hij een tiener was wilde hij met rust gelaten worden. En toen hij volwassen werd wilde hij een singer-songwriter zijn. Als je Earl Parker's Nashville's In Me beluistert... dan kun je alleen maar concluderen dat hij met vlag en wimpel geslaagd is. drive the boulevards where legends were made. See the Batman building or the downtown arcade. Take a showboat on the river or sit down on the shore. Dreaming about the ones that made the journey there before. I ain't boy wherever he may be. If they cut me in two, well, you know what they'd see. They'd see the heart and soul of Nashville right inside of me. I don't need to get to Music Row and record in Studio B or hang out on the streets of fame with all the studded Cadillacs, cowboys and their girls who helped the music city shine a light upon the world. I ain't in Nashville, Nashville's in me. A country boy's a country boy. crickets in the trees keeping country time. I only need an old guitar and a favorite memory to take me to the place that's at the very heart of me. I ain't in Nashville. Nashville's in me, a country boy. inside me. right De Randy Travis uitvoering van de klassieke gospelsong He's Got the Whole World in His Hands is terug te vinden op zijn album Three Wooden Crosses dat in 2002 verscheen. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the wind and rain. In his hands, he's got the wind and rain. In his hands, he's got the wind and rain. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world in his hands. his hands he's got the little bitty baby. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother. In his hands he's got you and me, brother. In his hands he's got you and me, brother. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the whole his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world. got the whole world in his hands. Het is weer tijd om aan mijn stutten te trekken en Danny Dean nodigt me uit om de hele nacht te dansen. Van die uitnodiging maak ik geen gebruik, maar ik laat hem er wel over zingen. Dance all night. Tot volgende week. Dag. driving down a country road. Got my guitar, here we go. Headed to the river bank, singing songs all night long. Walk on down to leave our clothes filled with mud between our toes. The firelight flickers as the crickets harmonize.